Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vakantietrip naar het buitenland wordt iets ingewikkelder. Duitsland komt vandaag waarschijnlijk met strengere regels. Als je niet al twee weken volledig bent gevaccineerd... moet je daar vijf dagen in quarantaine. Tenzij je maximaal een dagje blijft. Toch maakt de club van reisorganisaties, de ANVR, zich niet al te veel zorgen. Over het algemeen moet ik zeggen, als je kijkt naar het verschil tussen rood en donkerrood... bedoel, we zijn de coronabrandhaard van Europa geworden. Eh, en dus kunnen landen eh, extra eisen stellen. Maar ik verwacht niet dat er, dat er hele dramatische, draconische maatregelen worden genomen. Want dat hebben ze gewoon niet afgesproken. Italië heeft al nieuwe regels aangekondigd. Vanaf augustus is het verstandig om een coronapas op zak te hebben... Want anders kan je een etentje in een restaurant, een museumbezoek of een dagje zwemmen vergeten. Zo'n coronapas kun je krijgen als je één prik hebt gehad of met een negatief testbewijs. Er dreigt een tekort aan bloed in ziekenhuizen, meldt het AD. Volgens de bloedbank is er meer nodig dan de afgelopen maanden... omdat ziekenhuizen extra operaties uitvoeren. Ze roepen donoren vaker op om bloed af te staan. Afgelopen jaar zijn in ons land een stuk meer mensen verdronken. Het waren er 107. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Meer dan de helft van de verdronken mensen was 60 plus en het waren bijna allemaal mannen. En geen lekker begin van het seizoen voor Feyenoord. De Rotterdammers moesten uit in Kosovo voor de voorronde voor de nieuwe Conference League. Maar tegen FC Drita lukte het niet om te scoren. Het bleef 0-0. In Tokio staan ze in de startblokken. Om 1 uur onze tijd begint de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Het wordt een ingetogen feestje, zegt verslaggever Nick Wouters. Er zijn maar 950 mensen welkom. In een stadion waar normaal gesproken 70.000 mensen, kleine 70.000 mensen passen. Wat je wel gaat zien, er zijn al opnames van de repetities, zijn de drones. Er worden heel veel drones ingezet en die gaan allerlei... Eh, eh, symbolen in de lucht maken. De wereld gaan ze symboliseren. Ja, dat, eh, dat is Japan natuurlijk. Technologie. De openingsceremonie begint om 1 uur onze tijd. Het weer, de dag begint grijs, vanmiddag meer zon en dan gaat op 23. Morgen precies andersom. Eerst lekker zomers, daarna kans op buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die er staan veroorzaken niet zoveel vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je de meeste vertraging...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 Een week na de watersnoodramp in Duitsland gaat het zoeken naar doden en vermisten nog altijd door. Inmiddels zijn bijna 170 doden geborgen. En daarvan moet nog zeker de helft geïdentificeerd worden. Meer dan 150 mensen staan nog opgegeven als vermist, vooral in de regio Aarweiler in de Eifel. Er zijn opnieuw besmettingen geconstateerd bij de Olympische Spelen in Tokio. Onder de besmetten zijn drie atleten. Of er Nederlanders bij zijn is niet duidelijk. Vanmiddag om 1 uur is in Tokio de openingsceremonie. Vorig jaar zijn in Nederland 107 mensen verdronken, meldt het CBS. Meer dan de helft van hen was 60 jaar of ouder en verreweg de meesten waren man. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land vanochtend bewolkt. Later vandaag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 25 graden.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 ZFM Zandvoort. 106.9 FM. capì chi va bene. Si tu la parla pietà americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da viene in di I love I do the same thing I told you that I never would I told you I changed Even when I knew I never could Know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay Need you to stay hey.